Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In New York is een groot zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge gevaren. Twee opvarenden zijn om het leven gekomen. 19 mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Door de botsing tegen de brug braken delen van drie masten af. Het Mexicaanse zeilschip is in New York voor een promotietour. Het gaat om een 90 meter lang trainingsschip dat de hele wereld overvaart... om de opleiding van mariniers af te ronden. Bij een brand in een portiekwoning in Den Haag zijn vannacht negen woningen ontruimd. Niemand raakte gewond, wel zijn drie huizen onbewoonbaar verklaard. De brand brak rond half twee uit in de wijk Duindorp. Ruim een uur later was het vuur geblust. De bewoners van de ontruimde woningen hebben de nacht ergens anders door moeten brengen. Tegelijkertijd werd er aan de overkant brand gesticht in een portiek. De Haagse politie onderzoekt nog wie daarachter zit. In de Amerikaanse stad Palm Springs in Californië is een bom ontploft bij een vruchtbaarheidskliniek. Een persoon kwam om het leven, mogelijk de persoon die de explosie veroorzaakte. De FBI gaat uit van een doelgerichte actie en noemt het een terroristische daad. Door de explosie raakten zeker vier mensen gewond en is de kliniek zwaar beschadigd. De plek waar embryo's worden opgeslagen werd niet geraakt. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Oostenrijk... met het nummer Wasted Love van JJ. De finale was tot op het allerlaatste moment spannend. Israël ging lange tijd aan kop... Maar uiteindelijk kreeg Oostenrijk zowel van de jury als van het publiek de meeste punten. Israël werd tweede. De Nederlandse inzending Cloud met Selavi werd twaalfde. Bij de jury scoorde hij hoger, maar hij kreeg maar weinig punten van het publiek. Het weer. In het binnenland kan een enkele mistbank voorkomen. De dag begint zonnig. Later zijn er ook meer stapelwolken.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 So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around That you were gonna make me cry It's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie But that's okay, baby, cause in time you will find What goes around, goes around, goes around that you claimed. You said that you were moving on now. On now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. baby. And now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way about uh, it, feeling the blues about yeah. it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, Should've known better when we came around. Should've known better that you were gonna make me cry.